Raymond Seré met het NOS-journaal. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Bot vindt dat de Nederlandse regering afstand moet nemen van het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen. In Nieuwsuur zei hij dat de website afbreuk doet aan de goede naam van Nederland in het buitenland. Bot vindt dat het goed zou zijn als premier Rutte zou laten blijken dat de regering niet achter het idee van de PVV-website staat. VVD-europarlementariër Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Volgens hem zijn Rutte en Roosentaal een antwoord verschuldigd op de boze brief die een aantal Midden- en Oost-Europese ambassadeurs schreven. De politiebonden hebben minister Opstelten een ultimatum gesteld in hun conflict over een nieuwe CAO. Als Opstelten voor vrijdagavond niet met een bod komt dat volgens de bonden genoeg aanknopingspunten biedt, dan volgen de mogelijk collectieve acties. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp wil Opstelten de salarissen voor politiemensen niet verhogen en de arbeidsomstandigheden fors versoberen. Opstelten zegt in een reactie dat hij de werkgelegenheid voor alle politiemensen wil behouden en dat een forse loonsverhoging niet realistisch is. De man die vanochtend op Schiphol riep dat hij een bom bij zich had is een 40-jarige Rus. De man kon zichzelf niet legitimeren en de communicatie met hem verliep moeizaam. Meer wilde Marechaussee niet over hem zeggen. Een groot deel van de middag waren de vertrekhallen 1 en 2 dicht vanwege de bomdreiging. Tientallen vluchten zijn uitgevallen. De Duitse stad Keulen moet zich officieel distancieren van de heksenvervolgingen en alle slachtoffers rehabiliteren. Dat is de aanbeveling van een speciaal comité. Dat is opgericht nadat een Keulse predikant een actie was begonnen voor eerherstel van 38 mensen die in de stad als heks op de brandstapel zijn beland. Dat waren niet alleen vrouwen, maar ook drie mannen en een jongen. De heksenjacht begon in Europa in de 14e eeuw en duurde tot het begin van de 18e eeuw. Het weer, vannacht mogelijk wat regen, daardoor kans op gladheid.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 Watch me as I gas that. Four got six lane. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, I'm on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own getting Pictures out of New Jersey from Courtney B. Telling me about a party up in NYC.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 Oh, why do I live this way? I live this way? must be the money. If you wanna go again, for me, smother in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Hey, check, check. Yo, I know something you don't know. And I got something to tell ya. You won't believe how many people straight out of the flow. Most said that I was a failure. But now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? For real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, huh? wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was Popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honey's look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three women in the four with the goatee.